Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk is het morgen code rood. Vanwege de hitte krijgen mensen in vier Zuid-Franse departementen het advies om op het heetst van de dag een koele ruimte op te zoeken en goed te drinken. Deze toeristen zijn blij dat ze naar het iets minder hete Parijs zijn gevlucht. Ja, yeah, it's hot, but the breeze is making it bearable. Yeah. We came from Nice and Nice was very very hot, so it's a little bit better here. Het was vandaag de dag van Pieter Omtzigt... nadat hij gisteravond laat bekend maakte dat hij een nieuwe partij is begonnen... en daarmee wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Nieuw Sociaal Contract heet zijn partij. In Oldenzaal, waar Omtzigt populair is, zijn de verwachtingen hoog... al is er ook wel wat twijfel. Ik hoop dat hij eh, de politiek weer eh, gaat vernieuwen... en dat het een beetje eh, eerlijk wordt en niet al dat achterkamertjespolitiek. Het blijft natuurlijk een beetje een risico met een nieuwe partij, denk ik. De vraag natuurlijk of hij nee, zo'n kwantiteit echt zo veel goede mensen bij elkaar kan rapen. Ik vind het een hele sympathieke iemand. En voor de gewone mensen staat hij denk ik heel erg. De belangrijkste speerpunten van Omzicht's nieuwe partij zijn beter bestuur en bestaanszekerheid. Een van de bekendste computerspelstemmen stopt ermee. It's me, Mario! Charles Martinet, de man achter de stem van Super Mario... stopt na 30 jaar met het inspreken van de Nintendo-spellen. In 1991 hoorde hij via via dat er een auditie bezig was... en hij ging daar zonder afspraak naartoe. Hij was eigenlijk de laatste, waren al aan het inpakken... en hij had geen script, maar toch mocht hij even laten zien wat hij in huis had. You're an Italian plumber from Brooklyn. A character in a video game for Nintendo called Mario. So, make up a voice, make up a video game, start talking... and I thought to myself, video game? game. I don't know anything about video games. And all of a sudden I hear action. I go, hello, I'm a Mario. Let's make a pizza pie together. You go get some sausage. I'm gonna get some spaghetti. We put spaghetti in the sausage and the pizza. Inmiddels heeft Charles Martinet meer dan 100 spellen de stem van Mario ingesproken. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. In de noordelijke helft van het land kan het mistig worden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wel wat wolken bij 23 graden aan zee tot 28 in Limburg.